Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanuit Libanon is het tweede vliegtuig vertrokken met gestrande Nederlanders. Het militaire toestel wordt tegen 9 uur vanavond verwacht in Eindhoven. Hoeveel mensen er aan boord zijn, is niet bekend. De situatie in Libanon wordt steeds gevaarlijker door de Israëlische aanvallen. Gisteren kwam een eerste vlucht terug uit Beirut met 185 mensen aan boord. Niet alleen Nederlanders, maar ook Belgen, Ieren en Finnen... Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat er ook vandaag Belgen mee terug zullen vliegen. In verschillende Europese hoofdsteden zijn demonstraties voor een staakt het vuren in Gaza. Ook in Amsterdam is gedemonstreerd. Pro-Palestijnse en andere organisaties denken dat 5000 mensen op de Dam bijeen zijn gekomen. De protesten zijn twee dagen voor 7 oktober, de dag van de terreuraanslag door Hamas in het begin van de Gaza-oorlog. Ook voor de komende dagen staan demonstraties gepland. Tienduizenden verkeerslichten in Nederland zijn te hacken en op afstand te besturen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een ethische hacker kon zelf bepalen welk verkeerslicht wanneer op groen of rood sprong. Wie kwaad wil kan op deze manier chaos op de weg veroorzaken. Het gaat om verouderde verkeerslichten die in 2030 vervangen moeten zijn. In een Tilburgse studentenflat zijn vangnetten opgehangen... na meerdere gevallen van zelfdoding, meldt Omroep Brabant. In de afgelopen acht jaar stapten vijf mensen op die plek uit het leven... door een sprong vanaf het gebouw. Blijkt uit onderzoek van platform Woeste Grond. Bewoners van de 13 verdieping tellende flat... vroegen de woningcorporatie meermaals om maatregelen. Ze zijn opgelucht dat de netten er nu hangen. Het weer. Vanavond is het helder en blijft het droog. Vannacht trekt vanuit het zuidwesten wat bewolking over... en daalt de temperatuur naar 5 tot 7 graden. Morgen zon en wat wolken, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 zijn van die momenten, dan ben je even terug. Dan is het of ik jou weer voelen kan. Tja, vakantieliefde, het was een feestje elke dag. Ik was jong, ik wist niet wat mij overkwam. We leven in een roes van liefde en geluk. De werkelijkheid die vloog aan ons voorbij. Een toekomst die bestond niet. De dag ging over in de nacht. Ik hield van jou. je werkelijk om me geeft. Wacht dan alsjeblieft op mij. Ik ben nu ouder, ik ben wijzer. Ach, dit klinkt als een cliché. Maar het gevoel voor jou komt steeds maar dichterbij. Ik geef er niet aan toe, nog is het sterker dan ik wil die droom van ons, van jou en mij. Waar ben je nu? Waarom speel jij nog door mijn hoofd? Waarom kan ik niet vergeten wat je mij toen hebt beloofd? Waar ben je nu? Hoe zou het zijn na zoveel jaar? Waarom brengt wat ooit geweest is nog steeds mijn leven in gevaar? Ik heb alles, ik ben gelukkig, ik hoor nog altijd wat je zei als je werkelijk op me geeft. Wacht er alsjeblieft op mij. Oh yeah. Die gevoelens moeten stoppen. Waarom denk ik nog steeds aan jou? alsjeblieft op mij. Oh, yeah. Wacht dan alsjeblieft op mij. Ik doe alsof het mij niets kan schelen. Ik doe alsof ik jou niet zie Het liefst zou ik jou met niemand delen Want ik wil jou alleen voor mij Oh, na na na na na na na Wil jou alleen voor mij Oh, mijn gevoelens in mijn hart laat ik nu vrij ik zie jou sexy heupen, kom draai maar nog niet kende. Ik ben zo vreemd, zo vreemd voor mij. Maar toch zal ik je nooit met iemand delen. Want ik wil jou alleen voor mij. heupen, kom draai maar lekker met je heupen. Laat je verleiden, laat je maar gaan, laat je maar gaan. Niets te moeilijk met je vrije, kom laat heupen, laat je verleiden. Laat je maar gaan, laat je maar gaan. dag begon zoals elke morgen Met in haar hoofd steeds weer dezelfde zorgen ze ziet het niet als een probleem. Ze slaat zich er op haar manier doorheen. Hoe zou het dan gelopen zijn zonder kinderen? Nu de keuze had. De muziek brengt haar weer terug naar toen. Ze zou het nu zo graag anders doen. Want als ze dan voelt alles anders. Ze wil zijn. Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij. De hele wereld nog gaan zien voor altijd onbereikbaar. Over alle grenzen heen. Haar liefste dromen achterna. Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij. Geloof haar hart nog steeds in? Wat als ik nu eens overnieuw begin? Het gaat voortdurend door haar hoofd. Of wordt het vuur langzaam gedoofd? Hoe zou het dan gelopen zijn met een ander? Nu de keuze had. De muziek brengt haar weer terug naar toen. Ze zou het nu zo graag anders doen. Als ze danst, voelt alles anders op elk moment. waar ze wil zijn. voorzichtig streel. Ik lief door je haren en ik fluister zacht dat ik van je hou. Jij verveelt me geen moment, ik ben blij dat ik jou ken. Want jij bent het waar ik mijn geluk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 weten. Maar nu weet ik wat liefde is. Dit mag voor altijd, wel zo blijven. Ik voel bij ons twee een is. Als ik aan jou denk, dan gaat mijn bloed veel sneller stromen de passie en het vuur naar boven komen. Zonder gevoel is lekker, maar blijft ook wel apart. Als ik aan jou denk, is het zomer. Ben bij mij. Ik hou weer van het leven dat jij me hebt gegeven. De kilte en de storm zijn echt voorbij. Ik voel alleen de warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders. Ik geef mijn laatste stuiver als jij maar bij me blijft, echt voor altijd. Met om mee te praten. Geen aardig woord, geen kus, geen goede dag. Ik leerde jou toen kennen, ja dat was even wennen. vergeet nooit toen ik jou voor het eerst zag. Ik voel alleen maar warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders ik geef mijn laatste stuiver Als jij maar bij me blijft Echt voor altijd Met jou met jou. Alleen, alleen. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. zei niets meer terug en je keek me niet aan. Je liet me gewoon buiten staan, je bent mij aan het ontwijken. En ja, ik was vannacht in de stad. En alweer met mijn vrienden op pad en dus niet te bereiken. baby Heb gehad. Een roddel vast nachts uit de stad, zijn dat nou je vrienden? Ze hebben me vast wel weer ergens gezien. In een kroeg of een snackbar misschien, is dit wat we verdienden? Yeah, kwam net uit mijn bed. Ik had wat koffie gezet en het ochtendblad binnengehaald. Bij mijn haastig ontbijt had ik net even tijd om te zien dat het dollar weer daalt. Weinig nieuws, zo gezegd, ook het weer werd weer slecht. En de sport interesseerde me geen zier. Net voordat ik moest gaan Zag ik plotseling nog staan Een advertentie op pagina 4 Voor een prikkie Een sneeuwwitte bruisjurk Nooit gedragen, geen enkele keer Twee jaren oud Voor een meisje dat trouwt Haast voor niets, want ik hoef hem niet meer Een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier nog nieuw in het papier Ik verloor al mijn hoop Daarom is hij te koop Telefoon 2604 tot mijn schrik. Hé, dat nummer ken ik. Met dat meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen, ik liet haar toen alleen. Ondanks alles belde ik haar toch gauw. Ja, dat was voor twee jaar, nu zijn wij bij elkaar. Als een sprookje door het leven bedacht. Ik was ondersteboven, het is haast niet te geloven Dat die bruidsjurk ons toch samenbracht Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier, nog nieuw in het papier Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop Telefoon 2604 voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk. Nooit gedragen, geen enkele keer. ZFM. Jouw ogen kunnen mij echt niet bedriegen. Als zei jij vaak iets anders tegen mij jouw woorden zeggen niets anders dan jouw ogen. Maar jouw blik vertelt de waarheid tegen mij. Jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij. kunnen een mens haast niet bedriegen. Want ogen spreken de waarheid van je ziel. Al zeggen mensen soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen vertel je toch soms wel meer. Jij kan niet liegen mij. Want jouw ogen vertellen goodbye mijn eigen droom volgden, volgde Ik volgde altijd mijn eigen pad En kwam overal, in ieder dorp en elke stad Stond of soms te snel op eigen benen Wist niet altijd raad met mijn gevoel Maar toch ging ik rechtop op mijn doel was opeens niet meer gelukkig met de vrouw Die zei dat ze van me hield Was opeens niet meer gelukkig Gelukkig met haar Oh, ik trapte in jouw leugens Terwijl ik het altijd wist Maar liefde dan maar blind Oh, ik heb hem vergist Jij leefde met een masker Maar er was niemand die dat zag Ik heb de weg weer teruggevonden, maar met jou was ik die kwijt. Achteraf gezien was het met jou een verloren tijd. Een tijd die ik nooit meer vergeet, want jij brak mijn hart in twee. denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt in mijn keel, je gaat me deur voorbij. Ik lieg er niet op is wijs, is dat de grootste fout. Bij elke stap die boort, denk ik dat ben jij. Mijn hart klopt in mijn keel, je gaat me deur voorbij. Het is nu voorbij. Je bent

for by klein geluk. Ik wilde nooit de hele wereld, ik wou alleen maar ja, heb daarvan gedroomd hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten. Alle dagen en alle nachten. Hou ik van jou. Je lacht naar mij en zie dan hoe je straalt. Dat maakt me heel erg blij. En blijf zoals je bent, je hele leven steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer van jou. Mijn hart gaat sneller slaan Je hoort me niet, doet of je mij niet ziet Je maakt me gek, ik heb ook al gebrek. Waar moet dit nu naartoe? Word jij dit ook niet moe? De kriebels heb ik in mijn maag Sinds ik jou zag, heb ik nog maar één vraag Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten Waarbij je zijn niet voor heel even Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen Genieten van je lach en van een zoen Zou met jou wel een bestijtje willen eten Gewoon genieten, lol beleven Ik van je houden dag en nacht En knuffelen het liefst heel zacht De dag is alweer rond, ik voel me toch zo stom. Je zag me niet, dat doet mij verdriet. Ik ben verliefd, kijk naar me alsjeblieft. Ik zal er nu voor gaan en zal dan voor je staan. Het zweet dat staat al in mijn nek. leer als ik het weer probeer. Ik zou met jou wel een beschuitje willen eten Waarbij je zijn niet voor heel even. Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen. Genieten van je lach en van een zoen. Zou met jou wel een bestrijdje willen eten. Gewoon genieten, lol beleven. Ik wil van je houden dag en nacht. En knuffelen het liefst heel zacht. met je willen eten Wil je zijn, niet voor heel even Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen Genieten van je lach en van een zoen Zou met jou wel een beschuitje willen eten Gewoon genieten, lol beleven Ik van je houden dag en nacht En knuffelen, het liefst heel zacht Lijkt alles gelogen Al het mooie lijkt dood Ik heb zelfs de kracht niet Om op te geven Al wil ik het niet Het leven gaat door We leven ons leven Om samen te sterven de bergen beklommen en de dalen gedeeld. In het diepst van de nacht, zelfs de zon laten schijnen. Niets wat niet kon, en niets was te veel. We wilden geloven in het eeuwige leven ons samen verscholen we hebben de waarheid zo diep als kon begraven. Ik was één met een engel, zolang het mocht. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag oneindig veel moed, Het leven is niet ver. De dans, gedanst op een zilveren tapijt. Met jou dicht bij mij, de verloren tijd beweend. Doelloos verzonken en dronken en niets dan. Wij twee door de tijd, de tijd heen. Midzomernacht droom. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarm veel moed, Het leven is niet ver. Jouw stralende lach en je mooie gedichten. Jouw tedere woorden, je onverwoestbaar krachtige wil. Je hebt je noodlot steeds het hoofd geboden. Tot het eind geloofde Jouw idee van geluk Jouw idee van geluk Ik ga niet weg Ik heb nog wat tijd gekregen Ik zal altijd maar doorgaan Tot aan het eind Ik heb je voor altijd een hart gegeven ik draag je bij me Tot het licht straks dooft Ik draag je bij me Tot het licht straks dooft